Kasper Meijer met het NOS-journaal. De hoeveelheid criminaliteit in Nederland is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. In de eerste vier maanden na de uitbraak van het virus daalden de misdaadcijfers fors in Nederland. Nu de maatregelen tegen het virus versoepeld worden... is het aantal misdrijven weer terug op het oude niveau, blijkt uit cijfers van de politie. Tussen maart en juni, toen veel mensen thuis moesten blijven... werden wel meer meldingen gedaan van WhatsApp-fraude, burenruzies, geluidshinder en overlast door jongeren... Ook, werd, ook geweld tegen mensen met een publieke taak nam toe. De Vereniging van Apothekers gaat ook onderzoek doen naar kankerverwekkende stoffen in paracetamol. De NRC onthulde onlangs samen met het tv-programma Zembla dat er in paracetamol van een grote Chinese fabrikant de stof PCA zit. Die stof is kankerverwekkend bij bepaalde concentraties. Afgelopen vrijdag kondigde minister Van Ark al een onderzoek naar die stof aan. De apothekers hebben nu los daarvan besloten om de paracetamol ook te onderzoeken. De politie heeft twee mensen opgepakt na een woningbrand in Haarlem. In het huis vonden de hulpdiensten een overleden persoon... en diegene bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvan de aangehouden personen worden verdacht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er nog veel vragen over de exacte uitwerking, bleek afgelopen avond in de Tweede Kamer. Verschillende partijen willen meer zekerheid dat werknemers door het nieuwe stelsel niet slechter af zijn. Behalve van de regeringspartijen krijgt minister Koolmees ook steun van GroenLinks, PvdA en SGP. In het nieuwe stelsel stijgen de pensioenen eerder als het goed gaat op de beurs. Daar staat tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het slecht gaat. Het weer, vannacht goed het af naar een graad of 10. Lokaal kan een mistbank ontstaan.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 No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.